Ze zaten in een auto die rond half zes van de weg raakte... en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbord reed. De auto brandde volledig uit. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De identiteit van de drie slachtoffers is nog niet vastgesteld. Zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen de degens gekruist in het eerste verkiezingsdebat. Het ging onder meer over onderwerpen als klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. De statenleden die dan gekozen worden kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Gewone burgers kunnen dus niet op die lijsttrekkers stemmen. Bij een grote brand in een sloppenwijk in de stad Chittagong in Bangladesh... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 bewoners raakten gewond. Het vuur legde in een paar uur tijd bijna 200 woningen in de as. De brand brak ochtends uit in de buurt van een markt in de havenstad... met ruim 2,5 miljoen inwoners. Veel bewoners van de sloppenwijk in Chittagong lagen nog te slapen. De brandweer vermoedt dat het vuur ontstond na kortsluiting. Een jonge automobilist is vannacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt... nadat hij met meer dan 200 km per uur een politieauto had ingehaald. De beginnend bestuurder reed op de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Een videosurveillance, die eruit ziet als een gewone auto, zette de achtervolging in. Uit een trajectmeter bleek dat de bestuurder een gemiddelde snelheid reed van 210 km per uur.